Marjan Koekoek met het NOS Journaal. De twee Nederlanders zijn terug in Nederland. Ze zijn aan het begin van de avond geland op Schiphol. Dat meldt de Lionheart Foundation, waarvoor ze in Sierra Leone waren. Ze worden overgebracht naar een geïsoleerde afdeling van het Leids Universitair Centrum. Bierbrouwer Seb Miller heeft de eigenaren van Heineken onlangs benaderd met het aanbod het Nederlandse bedrijf over te nemen. Dat meldt het persbureau Bloomberg. Seb Miller is de op één na grootste bierbrouwer ter wereld en heeft in Nederland grols in handen. Het zou de familie Heineken een aanzienlijk belang hebben geboden in het nieuw te vormen bedrijf, maar die zou dat hebben afgeslagen. Een woordvoerder van Heineken wil niet inhoudelijk reageren. Hij laat weten dat Heineken geen commentaar geeft op speculaties in de markt. De jager die in Weert wilde zwijnen afschoot die net uit het water waren gered zat fout. Dat zegt de provincie Limburg. De jager had de zwijnen wel mogen doodschieten, maar niet op zondag. Landelijk is bij wet vastgesteld dat wilde zwijnen alleen mogen voorkomen in nationale parken, zoals de Veluwe en het Mijnweggebied. Maar op zondag mag er niet gejaagd worden. De zwijnen waren vanochtend in de Zuid-Willemsvaart terechtgekomen en werden gered door de brandweer. Maar de beesten werden doodgeschoten zodra ze uit het water waren. De provincie noemt dat ongelukkig. Voetbal, NAC heeft gewonnen van FC Dordrecht. Het was de tweede zege van het seizoen. Het werd in Dordrecht 1-0. Dan nog het weer. In het noordoosten veel wolken en mogelijk motregen. Elders wisselend bewolkt. Vannacht 10 tot 15 graden met kans op mist. Morgen zon en wolken en in het noordoosten kans op een bui.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 Lê, lê, lê, lê, lê, você jamais vai me esquecer. Lê, lê, lê, lê, lê, se eu te pegar, você vai ver. Lê, lê, lê, lê, lê, você jamais vai me esquecer. Vem, você com a gente, vai todo mundo, ó, quero aí.